11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Polen heeft alle grote bijeenkomsten met veel publiek afgelast... in verband met het coronavirus. Het kabinet heeft dat besloten. In Polen wonen 38 miljoen mensen... en zijn tot nu toe 17 besmettingen geconstateerd. De Italiaanse regering verzekert dat supermarkten in het land open blijven... en bevoorraad blijven. Nadat gisteren extra maatregelen werden afgekondigd... om de verspreiding van het virus tegen te gaan gingen veel mensen haastig naar 24-uur supermarkten om te hamsteren. Wisselende reacties op de excuses van koning Willem-Alexander aan Indonesië voor het geweld van eind jaren 40. Oud-minister Ben Bots noemt het een mooi en koninklijk gebaar. De Federatie van Indische Nederlanders zegt dat Indische Nederlanders in die periode ook slachtoffer zijn geworden van geweld door Indonesiërs. Het NIOD is bezig met een groot onderzoek naar gewelddadigheden tijdens de onafhankelijkheidsperiode. Dat onderzoek is volgend jaar klaar. Op de luchthaven van Chili hebben gewapende mannen 14 miljoen dollar en 1 miljoen euro gemaakt bij een overval op een geldwagen. Zo'n acht mannen reden met twee auto's de vrachtafdeling van het vliegveld binnen en bestormden daar de geldwagen. Die was vlak voor de overval geladen met geld dat was aangekomen uit het buitenland. De politie van Chili zegt dat ze hulp van binnenuit hebben gekregen. De daders zijn niet gepakt, maar volgens de politie hebben ze veel sporen achtergelaten. Asielzoekers van wie de start van hun asielaanvraag nog niet is begonnen... moeten betere voorzieningen krijgen. Dat vindt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Omdat de IND kampt met achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen... zitten zo'n 9000 asielzoekers in tijdelijke opvanglocaties, zegt van Zutphen.